Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal huishoudens dat vorig jaar te maken had met energiearmoede is flink gestegen. Het waren er 180.000 meer dan het jaar daarvoor. Daarmee komt het aantal huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten op 510.000. Het blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO. De grote stijging komt vooral door het stopzetten van een aantal steunmaatregelen van de overheid. Energiearme huishoudens gaven vorig jaar gemiddeld 11,5% van hun inkomen uit aan energie. Dat is meer dan het dubbele van wat huishoudens daaraan gemiddeld uitgeven. Energiearmoede komt vaker voor bij alleenstaanden en mensen met een uitkering of een pensioen. In het Verenigd Koninkrijk heeft de voormalige Labour-leider Jeremy Corbyn een nieuwe linkse partij opgericht. Speerpunten zijn de bestrijding van kinderarmoede en het breken van de macht van bedrijven. Ook wil de nieuwe partij dat het openbaar vervoer en de energie- en waterbedrijven weer in staatshanden komen. De naam van de nieuwe partij is nog niet bekend. Volgens de oprichters hebben zich in de eerste uren al 80.000 leden gemeld. Frankrijk gaat de Palestijnse staat officieel erkennen, meldt president Macron. Hij had het plan al eerder uitgesproken, maar nu is het besluit officieel genomen. Het herkennen gebeurt bij de algemene vergadering van de VN in september. De 19e etappe van de Tour de France wordt vrijdag ingekort. Dat komt door de uitbraak van een besmettelijke ziekte bij een kudde runderen op de route. De etappe begint een uur later. De start is nog steeds in Albertville, maar er wordt een korte route genomen naar La Plagne. De etappe is daarmee geen 130, maar nu 95 kilometer lang. Het weer. Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Er valt een enkele bui en het koelt af tot een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en kans op een bui.